Dat mannetje was reuze fanatiek. Het opende zijn grote mond als het iets ontoelaatbaar vond en gaf dan zonder zout meteen kritiek. mannetje sprak hele stoere taal. In opdracht van de fabrikant hield het de wacht met harde hand, meedogenloos en met een hart van staal. Mannetje, ach mannetje, wat dacht je te verwachten? Jij onderschat de grote kracht van al jouw dwanggedachten. ging mokkend met pensioen. Dat mannetje heeft weinig meer te doen. Wel staat het in de buurt bekend als tyrannieke wijkagent, bewaker van het burgerlijk Verfassung. Manetje, ach manetje, wat kun je nog verwachten? Als jij nu eens wat vaker lacht, zal dat jouw hart verzachten. Als wie het laatst het beste lacht, mag jij nog wat verwachten.